Dusty dus met Son of a Preacher Man. Het is zondag, dus dan hebben we het natuurlijk ook wel een beetje over de kerk misschien wel. Straks ook een eh, nummer dat erover gaat. Maar ja, dat hoor je straks later. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de zondagmorgen van GoFM. We gaan je oren verwennen met geweldige muziek en een paar leuke onderwerpen tot 12 uur deze morgen. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Muziek van onder andere Blood, Sweat and Tears. Zomaar een beetje jazzachtige muziek. Gewoon om de dag goed te beginnen als je net uit je bed komt rollen. Goedemorgen, welkom. sky. Gonna get me some of that old sweet roll. I'm singing hidey, hidey, hidey, hidey. Oh, ho. I've been down so long. Bottom look like earth. Once I thought that second sage was enough to fill my cup. Now I offered all I got, and that ain't no way to live. Being taken by the ones who got the least amount to give. singing, honey, honey, honey, honey, oh. Once I met the devil, he was mighty slick. Tempted me with worldly goods. He said, you can have your pick. But when he laid that paper on me and he showed me where to sign, I said, thank you very kindly, but I'm in too great a need hide mine. Hi, young. Ja, zo kom je wel weer lekker je bed uit als je laat opkomt vandaag. Eh, natuurlijk Brian Adams en Heaven. En daarvoor Blood, Sweat and Tears en Heidi Ho. Gezellig. Mooie muziek toch? keertje wat anders dan eh, gebruikelijk zou je kunnen zeggen op deze zondagmorgen. Straks gaan we praten over de nieuwsfoto en sportfoto van het jaar 2023. We gaan erover praten met uh, de Boer. Hij is daar de baas van en Herman de Bruin gaat met hem in gesprek over ongeveer een kwartier hier bij GoFM. En dan bespreken we natuurlijk die nieuwsfoto's. Interessant, dus stay tuned. Speelden oorlog verstoppertje in de pauze op het plein. We hadden grote dromen, want we waren toen nog klein. De ene werd een voetballer, de ander werd een held. Wij geloofden in de toekomst, want de meester had verteld: jullie kunnen alles worden als je maar je huiswerk hebt, maar je moet geduldig wachten tot je later groter bent. Is dit nu later? Is dit nu later? Als je groot bent, een diploma vol met leugens, waarop staat dat je volwassen bent. Is dit nu later? is dit nu later, als je groot bent. Ik snap geen donder van het leven. Ik weet nog steeds niet wie ik ben. Is dit nu later? We spelen op verstoppertje, maar niet meer op het plein. En de meesten zijn geworden wat ze toen niet wilden zijn. Wij zijn allemaal volwassen. Wie niet weg is, is gezien. En ik zou die hele chaos nu toch helder moeten zien. Maar ik zie geen hand voor ogen. En het donker maakt mij bang. Mama, mama. is dit nu later, als je groot bent. Een diploma vol met leugens, waarop staat als je de waarheid kent. Is dit nu later? Is dit nu later, als je groot bent? Ik snap geen donder van het leven. Ik weet nog steeds niet wie ik ben. Is dit nu later? klein van stuk, maar groot van geluid zou je kunnen zeggen. Als we het over Trentje Oosterhuis hebben. Want och, wat is dit prachtig toch? Voor op de zondagmorgen. Ja. Better think twice. Ja. Kunt u maar beter een keertje extra over nadenken, toch? Zeker als het over de liefde gaat. Stap je eruit, stap je erin. Ach. Verder Stef Bos natuurlijk. Heeft een nieuwe cd uit, heb ik begrepen. Eh, mooie liedjes. Ook over eh, de reddingsbrigades. En uh, je hoorde hier nog een eh, mooie oude uit 1990 van hem. Je hoorde is dit nu later. Buiten is het inmiddels een graad of anderhalf. De luchtvochtigheid is even kijken 79 procent. En het wordt een eh, aardige ochtend. En vanmiddag wordt het wel weer wat bewolkt. En het wordt dan een graad of vijf. Maar misschien heb je dat al gehoord in het nieuws. Maar hoewel hier in Zeeuws-Vlaanderen smokkelen we er toch altijd maar weer een paar graadjes bij. Dus... zo met een hart vol verdriet. Want jij passeert me niet, jij loopt niet zoals voorheen meer naast mij. Voor de bomen kaal zijn, zou het ideaal zijn. Als ik jou weer naast me had, stil verdriet, traan Je jij naartoe?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 Just The Way You Are. En voor Rob de Nijs in zijn eh, vroege jaren. Je hoorde Stil Verdriet uit, de, <laughs> jawel, 1963. Dat nummer is natuurlijk ontzettend oud. Ja, 60, 61 jaar al intussen. En het is nog steeds heel begrijpelijk helemaal geen ouderwetse taal. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Eh, Herman de Bruin zit er klaar voor. Hij gaat praten met Chet Moer, uh, directeur van Stichting Nieuwsfoto. We gaan het natuurlijk hebben over die nieuwsfoto's die eh, ja, gewonnen hebben vorig jaar de beste. Hmm, ben benieuwd. Ga je gang Herman. De nieuwsfoto en de sportfoto van het jaar 2023 zijn bekend. Ik ga erover praten met Tjeerd de Boer, is directeur van de Stichting Nieuwsfoto en in de uitzending. Meneer de Boer, welkom. Goedemiddag. Eh, ja, nieuwsfoto en sportfoto 2023. Hebben jullie lang moeten zoeken om de goede te vinden? <laughs> nou, dat we, eh, nou, heel veel tijd hadden we niet, want de eh, fotografen konden tot en met uitjesdag uh, hun foto's inzenden. Mhm. Dus we hebben eigenlijk, hadden een hele korte juryproces. Ehm, maar dat, dat, die jurering zelf, dat was best ingewikkeld, want er zaten heel veel mooie en goede foto's tussen. We hadden 22 twintig genomineerden in totaal. En er zijn, eh, er zijn vier prijswinnaars eh, uitgekomen. Wie zijn het geworden, die nieuws- en sportfoto van het jaar? Ja, de, eh, nou, de nieuwsfoto, de juryprijs, is naar, gegaan naar Sam van der Wal. Naar een hele, ja, nou ja, hele karakteristieke foto die het, het politieke nieuws van het jaar heel goed vat en samenvat misschien wel was een foto met eh, eh, na de eh, Tweede Kamerverkiezingen... waar je Dylan Jessegus ziet met daaromheen Caroline van der Plas, Geert Wilders... Omzicht. Ja, nou de, kopstukken, de kopstukken die het nu moeten gaan doen. Die een beetje naar elkaar staan te kijken van, eh, ja, hoe, oh ja, en hoe dan? uh, <laughs> dat is echt een hele, ja, hele treffende, treffende foto, politieke foto. En de publieksprijs voor, eh, voor nieuws is gegaan naar een foto van Pim Ras van het kampioenschap van Feyenoord. een hele mooie foto waar een, nou ja, een puzzel bijna koolsingel uh, eh, vol ziet staat met, eh, met mensen. Oh, ja. Ja, ja, eh, dus dat is, nee, het is sport, maar het was ook een, ook een belangrijk nieuwsmoment en een hele, goede foto. Ja. maar naar aanleiding van de sport eigenlijk. Hè? Want als er, sport is, als er geen sport is, is ook de single leeg natuurlijk. Zeker, ja, precies. Zo is dat. Wat wordt zo'n fotograaf daar nou beter van? Of anders van? of gelukkig van? Nou, eh, eh, ja, om te beginnen vinden ze het... Eh, er waren heel veel... waren gisteren de prijsreiking. Er waren gelukkig heel veel fotografen. En die nou, worden om te beginnen heel ja, gelukkig van dat ze zo in de belangstelling staan, dat ze elkaar treffen op zo'n event. Maar uiteindelijk ook, uh, ook van de knikkers. voor elke prijs hebben we een, hadden we een bedrag van 5000 euro. Okay. en een, en een mooi, mooi beeldje voor de, voor de vak vakprijzen. Ehm, dus daar, eh, ja, er is ook zeker wat, uh, wat te halen, zou ik maar zeggen. Ja, maar niet alleen de prijs, maar ook de waardering, denk ik. Ja, zeker. Want het is een, eh, nou ja, in die zin is het, worden zowel, vinden ze het leuk dat er zowel een vakprijs en juryprijs dus is van, ja, namens de vakgenoten, zullen we zeggen. De mensen die er echt technisch ook verstand van hebben. Ja. Eh, en, eh, en het publiek. En dat, zijn, uh, nou ja, dat is, een, is een verschillende keuze, maar ja, de meeste fotografen vinden het natuurlijk belangrijk dat ze van beide kanten waardering krijgen. Ja, en het publiek kan ook, publiek kan ook nog komen kijken naar de foto's, hè? Ja, ze zien in het stadhuis in Den Haag, in het atrium. Ja. is gewoon vrij toegankelijk. Daar staan ze bijna deze hele maand nog, tot en met de 29e. En de, eh, de 20 beste foto's, de genomineerden, die zijn, eh, eh, die zijn daarna te zien in beeld en geluid in Den Haag. Dat is aan de, aan de Zeestraat. Oh ja, dus het oude... het oude Post- en communicatie Ja, ja, dat, is, heel lang geleden hoor. Ja, ja, ja, Oh, daar is het te zien. Dus, ja, ja. dus dan kunnen mensen zelf ook kijken. Niet, niet de, de, sportfoto, de sportfoto's genoemd. Nee. Daar kan ik ook nog even, even ja, die eh, vergeten we eigenlijk, want het ging zo mooi over die, eh, over die eh, ja, precies. maar die politiek ook, en zo. Nou ja waren ook geweldige, ook geweldige foto's. Ja. Ehm, de, de winnende foto van, van Robert van Lonkhuizen, van de valpartij van uh, van Hassan. Mhm. op het WK in, in Boedapest. Een hele, nou ja, ook een hele ja, mooie of juist niet. <laughs> Eh, sportief was natuurlijk geen nou ja, moment, moment een, eh, voor, iconische foto, want iedereen heeft dat wel gezien en weet dat nog, denk ik. ja. En je ziet echt haar, de, nou ja, de ontreddering bijna op haar gezicht van wat gebeurt mij nou. Ja. Eh, dus dat is een hele mooie, mooie plaat. En, ehm, en de publieksreis naar... ja, de, nou ja, in de regio Rijnmond denk ik een heel geliefd beeld. Het de toekomst van uh, eh, Geertruida in, eh, in de arena. Ja. Eh, van... Ehm, Tom Bode? Tom Bode, ja. Ja, ja, ja, ik denk, kan ik het zoek vergeten? Het, zoek het even op. De huisfotograaf uh, van Feyenoord, ook wel genoemd. Ja, nee, inderdaad. En daar wordt Rotterdam heel blij van. Zeker, ja. ja. Als mensen nou niet naar die tentoonstelling kunnen, hebben jullie ook iets op de sociale media staan daarover? Ja, we, eh, we hebben eh, voor de tentoonstelling kunnen ze kijken op de, op de website van het, eh, van het Atrium. Ja. dus als je even googelt op Atrium Stadhuis Den Haag, dan kom je daarop op uit. Ja. En onze eigen site is stichtingnieuwsfoto.nl. Over de nieuws en sportfoto's van 2023 was Tjeerd de Boer in de uitzending. Hij is directeur van de Stichting Nieuwsfoto. Ik dank u wel voor het gesprek en ik wens u heel veel succes met de selectie van dit jaar. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. me everybody now. my home, song. I said, What, Dad? Hey, hey, amen, amen, amen. Everybody together now. Hey, amen. The light now. Moet er allemaal kunnen op de zondagmorgen, toch? Deze van Otis Redding en Amen. Voor het geval je naar de kerk gaat, zou het zo kunnen. Of net terugkomt thuis. En dan is dit nog een mooie nabrander zou je kunnen zeggen. Lekker nummer uit 1968. Verder hoorde je de Bengals met Eternal Flame. Heeft misschien ook wel iets te maken met religie zou je kunnen zeggen. Uh, schiet lekker op. Eh, we zijn al fors over half eh, elf. Straks, in het tweede uur, hebben we natuurlijk een reportage van Jeroen van Gent.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 any love that's left a little bit further away. You're pushing your a little bit further, mm. a little bit further away. You're pushing your a little bit further. Mm. A little bit further away. Daar word je toch ontzettend zen van. Toch? <laughs> Nou, ik wel hoor. Zeker bij het genot van een eh, lekkere bak koffie derde vandaag al, want we leuten wat af hier. Als je een vaste luisteraar bent van de zondagmorgen van GoFM, dan weet je dat. Dan ben je eigenlijk getuige van dat we hier altijd aan de lekkere koeken zijn. En eh, aan eh, fantastische koffie, want dat is hier wel het geval. En de koeken van vandaag zijn gevulde koeken, van die kleintjes. Niet van die grote, want tegenwoordig denken we aan onze lijn. <laughs> de ronde, dat dan weer wel. Dus eh, Kokomo hoorde hier de show dus. En A Little Bit Further Away. En ervoor, oh ja, een mooie, een onvergetelijke van Lobo. Ik heb hem zelf al een hele hele tijd niet meer gehoord. I'd love you to want me. Spannend. Ja, toch? Adele. Skyfall. Kom je er net bij? Goedemorgen. prachtig nummer uit een James Bond film natuurlijk. Skyfall. Je hoorde natuurlijk Adele. Prachtig, uit 2012. Noem het jaartal er vandaag maar een beetje vaker bij. Goed, het is alweer bijna 11 uur. Nog een paar minuten hebben we. En eh, dan is het weer tijd voor reclame en nieuws. En daarna ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de show. En ik kondigde het al aan. Er komt ook een reportage aan van Jeroen van Gent. En hij gaat het hebben over geuren en vakantie. Wat dat te betekenen heeft, dat hoor je straks over, ja, zeg eens 35 minuten. Tot die tijd hoor je onder andere, ja eh, jawel, een hele aardige van Carolyn. En Selawat. Hier natuurlijk in de show bij GoFam. Wat mij betreft tot over een paar minuten. till I